Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een aantal veiligheidsregio's is bezorgd over het afschaffen van het luchtalarm bij calamiteiten. Demissionair minister Jesselgus zei gisteren dat de sirenes worden vervangen door een NL-alert. Een waarschuwingsbericht op de telefoon. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt dat onverantwoord. Omdat uit onderzoek blijkt dat zo'n 8% van de bewoners geen NL-alert ontvangt. In de regio, met daarin de Rotterdamse haven, gaat het dan om 100.000 mensen die geen waarschuwing krijgen, zegt hij. Minister Jesselgeus zegt dat in dat soort regio's mogelijk een extra waarschuwingssysteem blijft bestaan. Bij de parlementsverkiezingen in Iran is gisteren een groot deel van de kiezers thuisgebleven. De opkomst was iets meer dan 41 procent, zegt de kiescommissie van Iran. Het tellen van de stemmen is nog bezig, maar de Shiïtische hardliners steven af op een overwinning. De relatief gematigde partijen deden niet mee aan de verkiezingen, die volgens hen niet vrij waren. Zo heeft ook oud-president Ghatami de verkiezingen in Iran geboycott. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar zeven. Onder de slachtoffers zijn een kind van drie en een moeder met haar baby. Er vielen ook meerdere gewonden en er worden nog mensen vermist. Bij de Russische droneaanval werd een appartementencomplex geraakt. Op beelden is te zien dat het gebouw in Odessa volledig is verwoest. En inwoners van Winsum hebben vandaag afscheid genomen van het meisje van 17... dat twee weken geleden werd gedood. Volgens RTV Noord stonden duizenden mensen in een erehaag voor de rouwstoet. Het meisje werd op straat neergestoken. Een man van 19 zit vast. Zelfverklaarde bekenden van het meisje zeggen bij de regionale omroep... dat de twee problemen hadden in de relationele sfeer. Het weer. In het zuidwesten regen. Vooral in Zeeland kan er plaatselijk veel vallen. Op andere plaatsen een stuk droger. Minima vannacht rond 6 graden.